Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duurzame 100. Vorig jaar werd de ranglijst aangevoerd door activist en ondernemer Maurits Groen. President Obama heeft ook in North Carolina de noodtoestand uitgeroepen vanwege de orkaan Matthew. Eerder gebeurde dat al in Florida en South Carolina. Dankzij de noodtoestand kunnen de staten federale hulp krijgen. De orkaan veroorzaakte afgelopen weekend hevige regenval en overstromingen in North Carolina. Er vielen zeker elf doden. Duizenden mensen kwamen vast te zitten in hun huis. Verreweg de meeste schade richtte de orkaan eerder aan in Haiti, waar meer dan duizend mensen zijn omgekomen. Acteur Marnix Kappers is overleden. Hij werd vooral bekend door zijn rol als neef Herbert in de NCRV-serie De Familie Knots en als presentator van Knopen in Zakdoek. Ook sprak hij de stem van animatieserie Pieter Post in. Kappers was zeer aangeslagen door het overlijden van zijn partner in 2013 en kampte met de gevolgen van een herseninfarct. Hij stapte zelf uit het leven. Marnix Kappers was 73 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, alleen in het noorden kan wat regen vallen. In de rest van het land kans op mist. Daarna een bewolkte dag met plaatselijk wat regen en het wordt 10 tot 13 graden.